Zit van der Linde met het NOS Journaal. Delen van België kampen opnieuw met zware regenval, onweer en bliksem. Vooral in de provincie Namen lopen straten onder. In Dinan viel in korte tijd zoveel regen dat auto's door de straten drijven. Op sommige plaatsen is al 20 tot 30 liter water per vierkante meter gevallen. De onweersbuien trekken nu in noordelijke richting. Rond 1 of 2 uur vannacht is het ergste voorbij, is de verwachting. In Zeeland en het westen van Noord-Brabant komen meldingen binnen van wateroverlast. In tegenstelling tot vorige week gaat het nu vooral om lokale buien die lang boven een klein gebied blijven hangen. In Italië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en de coronapas. Vanaf 6 augustus moeten Italianen een gezondheidspas laten zien om bepaalde openbare gebouwen binnen te komen. In Frankrijk waren zeker 114.000 mensen op de been. In Parijs gebruikte de politie traangas toen er rellen uitbraken. In Amsterdam gingen ook duizenden mensen de straat op om te protesteren. Die demonstratie is rustig verlopen. In de strijd tegen de oprukkende Taliban heeft de regering van Afghanistan een avondklok ingesteld. In 31 van de 34 provincies mogen mensen tussen 10 uur s'avonds en 4 uur s'nachts de deur niet uit. De afgelopen twee maanden is het geweld tussen de Taliban en de Afghaanse regering geëscaleerd. Naar schatting heeft de Taliban ongeveer de helft van het land onder controle. Epke Zonderland stopt met turnen. De rekstokspecialist hield na de mislukte kwalificatie op de Olympische Spelen in Tokio... de deur naar het WK in oktober nog op een kier, maar hakt de knoop nu toch door. De 35-jarige Zonderland is drievoudig wereldkampioen... en won op de Spelen van Londen goud op de rekstok. Het weer in het zuiden van het land op veel plaatsen regen. In de loop van de avond en nacht trekken de meeste buien weg over het noordoosten en noorden.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 left of me to keep. I should be more positive and realize that what we have is real. universal language of house music. try again. Going round in circles till there's nothing left to say. There's nothing left to say.